Goedemiddag, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. Op verschillende plekken wordt stilgestaan bij het einde van de Tweede Wereldoorlog in voormalig Nederlands-Indië. Het is vandaag 79 jaar geleden dat de Japanse bezetter zich overgaf. Vanavond is er een herdenking bij het Indisch Monument in Den Haag en vanochtend was er al een bijeenkomst in Rotterdam. We staan stil bij het einde van de Tweede Wereldoorlog. We herdenken. En vandaag sta ik ook stil bij onze voorouders die in de kampen zaten of er buiten moesten zien overleven. De herdenking in Den Haag is vanavond live te volgen op NPO 1 vanaf kwart voor zeven. Het Openbaar Ministerie start een onderzoek naar een agent die op een auto heeft geschoten. Dat zou hij onterecht hebben gedaan. Het gebeurde allemaal bij een achtervolging na een woningoverval in Leeuwarden. De agent schoot op een verdachte auto. Daarin zaten twee mensen. De agent dacht dat het tweetal iets te maken had met de inbraak, maar dat was niet zo. Let even op als je met de auto naar het zuiden wil. Vanaf vanavond is de A2 tussen Utrecht en Den Bosch een paar dagen lang helemaal dicht. En ook de binnenring van, A10, van de A10 wordt aangepakt. Eerder werd de buiten van Amsterdam al gefixt. Eh, we hebben onderhoud gepleegd aan de vangrails. We hebben vroeger vervangen en we leggen nieuw asfalt neer. Rijkswaterstaat verwacht heel wat files en roept mensen op hun reis goed te plannen. En mag je een wolf neerschieten als die wolf je vee aanvalt? Daar ging het vandaag over in de rechtbank in Groningen. Een Friese jager vraagt toestemming om een wolf dood te schieten als die schapen aanvalt. En ook deze schapenhouder is het daarmee eens. Op een ochtend kom je op het land en dan liggen hier her en daar dan liggen dode schapen. En eh, nou ja, daar word je niet eh, blij van door de machteloosheid. Dat, dat, dat zo'n eh, dier zomaar vrij spel heeft. Als die wolf bijvoorbeeld in een eh, kudde zit en die, eh, die moordt daar die schapen om... dan eh, moet je hem kennen afmaken. Net, net zoals de, de, de politie een, een, hond afschiet. Want anders, anders blijft er straks niet een, een schapenhouder over hoor. Het ministerie van Justitie zegt dat de wolf een beschermd dier is... en een aanval op schapen geen goede reden om het gebruik van een wapen goed te keuren. Over zes weken komt de rechter met een uitspraak. Het weer dan nog, de rest van de middag droog met een mix van zon en wolken. Het is 23 tot 27 graden. Vanavond steeds meer opklaringen en dus ook meer zon. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Door de wegafsluiting van de A10 Oost richting Utrecht is het druk op de rest van de A10. Zo moet je op de Ring Noord 20 minuten geduld hebben. Er staat ook file op de A8 van Zaanstad naar Amsterdam bij Zaanstad. Daar heb je door de nasleep van een ongeluk nog een kwartier tijdverlies. En het rijdt langzaam op de A2 van Amsterdam naar Utrecht voor de Leidse Rijntunnel.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 De toekomst van het Zuiderlandziekenhuis in Heerlen blijft onzeker. Minister Agema van Volksgezondheid sprak vandaag met betrokkenen... maar kon verder geen duidelijkheid geven. Een taxichauffeur is begin deze week s'nachts door zijn passagiers beroofd... en opgesloten in de kofferbak van zijn auto. Toen de auto stilstond kon de man zichzelf bevrijden. Hij raakte niet gewond, maar is wel enorm geschrokken, zegt de politie. De daders zijn spoorloos. Demi Vollering is in de vijfde etappe van de Tour de France Femme... haar gele trui kwijtgeraakt door een valpartij in de slotfase. Puk Pietersen, die ook bij die valpartij betrokken was... is alsnog als derde geëindigd in het klassement. Vollering zakte van de eerste naar de negende plek. Het weer, zon en af en toe wat bewolking bij maximaal 27 graden. is blind as far as the eye can see Deep I'm being in love I know you wanna go.